En de Belgen gaan er streng op controleren, zegt correspondent Sander van Hoorn. Niet alleen op de vliegvelden, de havens, de treinstations... maar eh, ook aan eh, de landsgrenzen de weg is mogelijk. Dus je zult daar eh, checkpoints tegenkomen. Het is niet de bedoeling, zegt premier Alexander de Croo... om een muur rond het land te bouwen. Maar ja, het begint er wel een beetje op te lijken. De maatregel geldt tot 1 maart voor bijvoorbeeld werk, een huwelijk of een uitvaart mag je nog wel naar België. De brand in een verzorgingshuis in het Gelderse Wilp vannacht is aangestoken, zegt de politie. In het tehuis wonen mensen met een beperking en een van de bewoners kwam om bij de brand. Uit onderzoek blijkt dat hij het vuur zelf heeft aangestoken. Op de vierde avond met de avondklok zijn in totaal 131 mensen opgepakt. Het was wel rustig. Op social media en in appgroepen stonden weer oproepen om te gaan rellen, maar het liep niet zo uit de hand als afgelopen dagen. Heb je internet van KPN? Dat is een goede kans dat je dan niet zo blij bent, want klanten van het bedrijf waren afgelopen jaar minder tevreden over hun verbinding dan het jaar ervoor. Ook kregen de klantenservice niet te pakken, zegt verslaggever Nick Wouters. Ze hebben wel mensen eh, extra aangenomen omdat het een stuk drukker is. Honderdduizenden telefoontjes krijgen ze extra binnen. 200 mensen zijn extra aan het werk, maar het is wel behelpen, zegt hij in deze tijden. En daar moet de klant ook een beetje begrip voor ja, krijgen. Hij zegt wel, dit jaar gaan we die tevredenheid weer verbeteren. Dat moeten we dan nog maar zien. KPN denkt dat al het thuiswerken ook niet echt heeft geholpen voor de klanttevredenheid. Het bedrijf denkt dat mensen hogere verwachtingen hebben sinds ze thuis een kantoor hebben. Het weer, vanmiddag wordt het op steeds meer plekken droog. Soms breekt de zon even door. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen regent het, misschien valt er ook natte sneeuw en het is iets kouder. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU en AstraZeneca hebben ruzie over de vertraagde levering van vaccins. Vandaag zou er overleg zijn, maar AstraZeneca komt niet, zegt Brussel. De EU denkt dat de fabrikant tekorten in Groot-Brittannië aanvult met vaccins voor de EU. De eerste mensen in Nederland krijgen vandaag de tweede prik van hun coronavaccinatie, drie weken na de eerste. De groepen die begin januari als eerste een vaccin kregen waren verpleeghuismedewerkers en ziekenhuismedewerkers in de acute zorg. Gisteravond en vannacht zijn 131 mensen opgepakt vanwege ongeregeldheden rond de avondklok. In Rotterdam waren de meeste arrestaties, daar werden ruim 80 mensen aangehouden. En het weer van het westen uit droog en wat zon. Het wordt 3 graden in Groningen tot 7 graden aan zee. ritme van Zandvoort. to What you say? Mm, that you only meant well, well, you did. what you say? Jason Derulo. Mm, that it's all for the it is. I, was so wrong, wrong for so long, long. Only trying please myself. myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else.